1961 had hij zijn grootste hit met Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. Er werden 450.000 exemplaren van verkocht, waarmee het een van de meest verkochte Nederlandstalige nummers is. De platenmaatschappij van Hoes, Telstar, bood onderdak aan veel Nederlandse artiesten, ook buiten het genre levenslied. Hoes ontdekte de zangeres zonder naam en de heikrekels, maar zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank Boeien en Doe Maar. In 2003 kreeg hij een Edison Oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek. Johnny Hoes is 94 jaar geworden. In haar flat in Noord-Londen is de 27-jarige Britse zangeres Amy Winehouse doodgevonden. Een maand geleden brak Amy Winehouse in Belgrado een optreden en een concerttour af... nadat ze door het publiek was weggehoond, omdat ze stomdronken op het podium stond. Winehouse kreeg al vrij snel na haar succesvolle debuut in 2003 met het album Frank te kampen met drank- en drugsproblemen. Ze schreef daarover het nummer Rehab en werd een paar keer opgenomen in een afkeerkliniek. De dood van Amy Winehouse is in de wereld van de pop- en soulmuziek hard aangekomen. Zij heeft de soulmuziek een nieuw, gezicht gegeven, zegt radiomaker Frits Spits. Muziekkenner Leo Blokhuis noemt Winehouse een ongelooflijk talent en een zeer soulvol blanke dame. Veel mensen uit de muziekwereld wijzen erop dat Amy Winehouse 27 is geworden. Dezelfde leeftijd waarop Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Kurt Cobain overleden. Een treinongeluk in het oosten van China heeft dan zeker 16 mensen het leven gekost. Er zijn meer dan 100 gewonden. Een hoge snelheidstrein ontspoorde op een brug door een botsing met een andere trein. Twee wagons vielen in een rivier. Volgens Chinese media was een van de treinen geraakt door de bliksem, waardoor je steeds langzamer ging rijden. Een andere hoge snelheidstrein botste erachterop. Het ongeluk gebeurde bij de stad Wenzhou. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen er staat een stevige wind en het regent de hele dag.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 You got my heart jumping. my whole body enough me, baby. we're We both anticipated. Uh -oh. Girl, every know you waiting. intrigued by your charm. I see you up under my arm Increase my chances, help all my odds.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 In 1961 had hij zijn grootste hit met Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven. Er werden 450.000 exemplaren van verkocht, waarmee het een van